fortuna, scegliene so. Buona fortuna, buona fortuna, die zomernacht. Buona fortuna, de rozen bloeiden en keurden zwaar. De sterren gloeiden. buona fortuna, ik wacht op jou. Buona fortuna, maar die belofte had je vergat ze gauw. Mijn geluk werd door jou blik verstoord, mij bleef slechts dat woord. Buona fortuna. fortuna, zij me zag. Buona fortuna, buona fortuna, die zomernacht. jou. Maar die belofte, had je vergat ze gauw.